rechtstreeks vanuit de studio van ZFM. We zitten nog steeds in afwachting tot we weer geluid krijgen vanuit het gemeentehuis. Of de computer is ermee gestopt van de gemeente, dat weten we niet. Maar een van onze mensen is nu even snel naar het gemeentehuis gereden. En gaat even kijken of ze nog steeds aan het schorsen zijn. Of dat de vergadering is afgelopen. Maar dan krijgen we verslag. Dus we draaien nog even een plaatje. Onze razende reporter is even heen en weer geweest, Don. Ja. Wat was jouw constatering nou, in het We waren net weer begonnen met de uitzending, maar de constatering is dat de computer van de internetprovider die het geluid ook verzorgt. Van de gemeente Zandvoort? Van de gemeente, dat die eh, eruit ligt en geen signaal meer doorgeeft. Dat heb je, Vodafone, computers, ja, alles ligt eruit. Het is een andere firma, maar eh, hij ligt eruit en we krijgen geen signaal hier meer binnen. Helaas. Het is niet te verwijten aan ZFM. Het is niet te wijten aan ZFM. Tot op zekere hoogte niet eens aan de gemeente Zandvoort. Alhoewel die eh, wat actief achter de provider van eh, deze internetsoftware aan kan zitten om het in orde te maken. Ja. Want van 8 uur tot kwart voor 10 liep het perfect. En toen was het over. Ja, er zit dus ergens een foutje in het in- en uitschakelen van die computer die, eh, die dat doet. Dat betekent, eh, we blijven nog even luisteren eh, of er nog geluid binnenkomt. Een paar minuten. Een paar minuten en dan gaan we stoppen. Ja. Oké, MUZIek We hebben het nog even geprobeerd. Eh, er komt absoluut geen signaal meer door. Helaas, luisteraars, eh, het is niet anders. We gaan eens even praten met de gemeente of we dat niet eh, in te vervolg en definitief kunnen oplossen. Want het is natuurlijk niet zo erg leuk. Want ook u heeft thuis op uw computer ook geen internetgeluid meer op dit moment. En dat zou toch anders moeten kunnen. Goed, we gaan afsluiten. Pieter bedankt. Ja, Don, jij bedankt.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 I pray for light when you're torn And ask for help when you mourn I pray for you to be strong no matter what comes along 난 there's hope for all of us here And all the answers are near As that the truth may be shown And all the rest will be known pure Mark Joghurt en hun cd Remember Who You Are Awake. Zo heet deze, uh, dit cd'tje. Ten slotte, een lekker lange track. Ja, het is eigenlijk een cd gemaakt eh, ter, ehm, ter ere van de verjaardag van Oriana. Dat was uh, verleden jaar. Toen bestonden zij 25 jaar. En uh, Brainscapes, oftewel Alanis Canasi, die maakte een die zetten twaalf nummers achter elkaar. En hij noemde de Quisite Planet nummer 1. Goed, dat tot eh, aan het nieuws. En dan kom ik graag voor je terug, bij je terug met eh, nog een uur New Age muziek. Sin y Matías en Tlaltipac, Inosnemis, Noyola, San Cayena, Yaguala, Yancoya, Nonamigó.